Drie uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De jongen van 14 uit het Friese dorp Katlijk heeft bekend dat hij zijn ouders heeft gedood. Hij heeft gezegd dat hij zijn vader en moeder heeft doodgestoken. De jongen blijft nog zeker twee weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Omdat de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met informatie over het onderzoek. Dinsdagochtend werden de lichamen van de man en zijn vrouw gevonden. Later die dag werd de zoon aangehouden. Hij is de jongste van drie kinderen van het echtpaar. Vicepremier Ascher vindt de fouten die Defensie in Mali heeft gemaakt... zwaar genoeg voor minister Hennis om af te treden. Maar eerst moet de Tweede Kamer er dinsdag over spreken... zei Ascher na de kabinetsvergadering. Hij zei er duidelijk bij dat de afweging aan de minister is. Hennis zelf zegt ook eerst het Kamerdebat te willen voeren. Gisteren concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat Defensie tijdens de VN-missie ernstig tekort is geschoten... in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen... Bij een ongeluk vorig jaar met ondeugdelijke granaten kwamen twee militairen om het leven en raakte er één zwaar gewond. Voormalig VVD-politicus Linschoten moet wegens belastingfraude twee maanden de cel in. De rechter veroordeelde hem tot vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Hij achter bewezen dat Linschoten drie jaar lang te lage omzetten van zijn twee BV's heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Tegen Linschoten was 200 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Linschoten zei eerder dat hij slordig is geweest, omdat dat er geen sprake was van opzet. Hij legde de schuld bij zijn boekhouder. Het weer in het oosten geregeld zon, in het westen kan een bui vallen. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond zwaardere buien, mogelijk met onweer. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet al te druk in de Randstad, maar er staat wel weer file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Langzaam rijdt het verkeer tussen Hilversum-Noord en de afrit Bunschoten. Op de A7 heb je een half uur vertraging van Zaandam naar Hoorn door een vrachtwagen met een klapband. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. Op de A10 Noord tussen Kadoelen en Schellingwoude richting de A1 10 minuten vertraging.